Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese voetbalbonden gaan zich beraden op de toekomst... nu Sepp Blatter is herkozen als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Dat zegt KNVB-directeur Bert van Oostveen op Twitter. Dit systeem kan zo niet doorgaan, teleurstellend dit, schrijft hij. Ook KNVB-voorzitter Michael van Praag reageert teleurgesteld. Hij had ingeschat dat Blatters tegenkandidaat, prins Ali van Jordanië, meer steun zou krijgen. Van Praag vindt het jammer dat de prins zich na de eerste stemronde terugtrok als kandidaat. Dat had ik zelf nooit gedaan, zei Van Praag, die wel erkende dat Blatter de tweede ronde sowieso zou hebben gewonnen. In de eerste ronde kreeg Blatter 133 stemmen tegen 73 voor prins Ali. Dat was bijna de vereiste tweederde meerderheid. In de volgende ronde zou een gewone meerderheid voldoende zijn geweest. Burgemeester Jorisma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijken en misschien zelfs op Europees niveau. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad. Die wilde dat de burgemeester de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere zou tegenhouden. Maar Jorisma kan dat niet, zegt ze, onder meer doordat de openbare orde waarschijnlijk niet wordt verstoord. Ze betreurt het dat ze niet kan ingrijpen en wil daarom dat er landelijk beleid komt. Ook zal ze de bijeenkomst dit weekend scherp in de gaten houden. Verzetsman Wim van Norden is overleden. Hij was medeoprichter van het Parool, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een van de belangrijkste verzetsbladen was. Om uit handen van de Duitsers te blijven had hij meerdere schuilnamen en persoonsbewijzen. In 1942 werd hij opgepakt, maar na zes maanden kwam hij vrij omdat zijn betrokkenheid bij de krant niet kon worden bewezen. Vijftig andere redacteuren overleefden de oorlog niet. Na de oorlog was Van Noorden 34 jaar directeur van het Parool... en ook na zijn pensionering bleef hij bij de krant betrokken, onder meer als adviseur. Wim van Noorden was 97 jaar. Het weer, er trekt regen over het land met forse windvlagen.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 And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really. Cause uh, ZFM. show. You got the love I'm trying to show. You got the love I'm trying to show. Turn your love around. You got the love I'm trying to show. You got the love I'm trying to show.